Dijkers met het NOS Journaal. De Groninger Bodembeweging is blij en opgelucht dat de gaskraan in Groningen definitief dichtgaat. De Eerste Kamer stemde afgelopen avond in met een wet die die sluiting regelt. Er is door Groningers jarenlang voor gestreden. De beweging roept Groningers op om vrijdag de vlag uit te hangen om het te vieren. Ook demissionair staatssecretaris Veilbrief is blij dat de wet definitief door de Eerste Kamer is aangenomen. Daarmee krijgen Groningers de zekerheid die ze verdienen, schrijft hij op sociale media. De buitenlandministers van de landen in de EU willen met nieuwe sancties komen tegen Iran... na de aanval op Israël afgelopen weekend. De ministers vinden ook dat de EU Iran in de toekomst moet kunnen straffen... voor het leveren van wapens aan strijdgroepen in het Midden-Oosten... zoals Hamas en Hezbollah. Ook Amerika werkt aan nieuwe sancties tegen Iran. Die zijn vooral gericht op de olie-export uit het land. Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain hebben de halve finales bereikt in de Champions League. Dortmund won thuis met 4-2 van Atletico Madrid. En dat was genoeg om de nederlaag in de eerste kwartfinale goed te maken. Paris Saint-Germain versloeg Barcelona met 4-1 en poetste daarmee de 3-2 thuisnederlaag weg. Als het aan de organisatie ligt, moeten in de toekomst nog veel meer hardlopers mee kunnen doen aan de marathon van Rotterdam... Afgelopen zondag stonden 17.000 mensen aan de start... maar er stonden bijna net zoveel mensen op de wachtlijst. De organisatie gaat daarom kijken of er binnen een paar jaar 30.000 lopers mee kunnen doen. Het weer nu nog droog bij 1 tot 5 graden.